De families kunnen binnen een paar dagen terecht in Vaticaanstad. Paus Franciscus heeft al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het lot van de vluchtelingen. Zo heeft hij het opvangcentrum voor bootvluchtelingen op het Italiaanse eiland Lampedusa verschillende keren bezocht. De duiker die 30 jaar geleden twee bommen plaatste op een Greenpeace-schip heeft zijn excuses aangeboden. Bij de aanslag op de Rainbow Warrior kwam een Portugees-Nederlandse fotograaf om het leven. Het schip werd in 1985 in Nieuw-Zeeland tot zinken gebracht door de Franse geheime dienst. De Rainbow Warrior wilde protesteren tegen de Franse kernproeven in het gebied. De duiker zegt in een interview met een Franse journalist dat het hem zwaar op, zwaar op hem drukt dat hij het bloed van een onschuldige man aan zijn handen heeft. Internetcriminelen sturen steeds vaker nepmails namens bedrijven die niet van echt zijn te onderscheiden. Bedrijven krijgen dagelijks reacties van mensen die een valse mail hebben gekregen met een rekening of een aanmaning. Als mensen de bijlage openen wordt de computer geïnfecteerd met een virus. Volgens de nationale politie werden er eerder veel nepmails gestuurd namens banken, maar nu wordt ook het logo van veel andere bedrijven misbruikt. Bijvoorbeeld van KPN of incassobureau Intrum Justitia. Deze bedrijven moeten extra personeel inzetten om de vragen van klanten te kunnen beantwoorden. Het weer, wolkenvelden, af en toe een bui. Soms kan de zon even doorbreken. Door de stevige noordwestenwind wordt het niet warmer dan 16 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf dinsdag blijft het overwegend droog en wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 door werkzaamheden Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden staat 6 kilometer.